Lot Lewin met het NOS Journaal. Premier Marlin van Sint Maart met een motie van wantrouwen. Ook vier van de vijf ministers zijn weggestuurd. Tegelijkertijd heeft het parlement op het eiland besloten... alle voorwaarden die Nederland stelde voor de miljoenen aan hulpgeld te accepteren. De positie van Marlin was aan het wankelen gebracht... door een ruzie met Nederland over de gestelde voorwaarden voor financiële hulp. De Nederlandse regering wilde alleen geld beschikbaar stellen... voor de wederopbouw na orkaan Irma... als er meer toezicht zou komen op de uitgaven. Duizenden Ethiopische militairen zijn naar buurland Somalië gegaan om te helpen bij de strijd tegen terreurorganisatie Al-Shabaab. Somalië had daarom gevraagd. Het land is bezig met een groot offensief tegen de radicaal-islamitische terreurorganisatie na een aantal dodelijke aanslagen. De ergste aanslag was 14 oktober in Mogadishu. Daarbij kwamen meer dan 350 mensen om het leven. De gemeente Groningen stopt voorlopig met het aardwarmteproject in de stad. Er is onder deskundigen te veel twijfel over de risico's, vindt de wethouder. Voor aardwarmte wordt heet water opgepompt van 3 kilometer diepte. Daarmee worden huizen en bedrijven verwarmd. Groningen wil af van het gas en zocht in aardwarmte een alternatief. Maar ook hiervan is volgens sommige deskundigen niet duidelijk wat de gevolgen zijn. In de piramide van Geops is een nieuwe ruimte ontdekt. Het is een ruimte van rond de 30 meter lang. Wat erin zit, weet niemand. Onderzoekers hebben de ruimte nog niet kunnen bereiken. De ruimte is ontdekt met behulp van kosmische straling. De piramide is een van de zeven wereldwonderen. Het gebouw is 4500 jaar oud en niemand weet hoe het gebouwd is. Het weer dan nog. Vanavond trekken de laatste buien via het zuidoosten weg. Het koelt vannacht flink af. De minima liggen tussen de 2 en de 4 graden met kans op voorstaande grond. Morgen eerst lokaal wat mistbanken. Verder is het bewolkt, maar zo goed als droog bij 12 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In eh, de Randstad eh, viel op eh, de A4 richting Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer een half uur extra. Heeft te maken met ongelukken op de A10. Eerst de A10 West richting de A10 Noord voor de om 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A10 West richting de A10 Zuid staat voor het knooppunt de Nieuwe Meer ook 5 kilometer. En zijn er ook twee rijstroken dicht door een ander ongeluk. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en knooppunt Oude Rijn 17 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij Utrecht op de parallelbaan van de A12 richting Arnhem die is dan ook nog steeds dicht.